dat voetbalbond FIFA beschuldigt van corruptie. Volgens de BBC hebben drie leden in de jaren 90 smeergeld aangenomen van het Zwitserse bedrijf ISL. Dat beheerde jarenlang alle marketingrechten van de FIFA. Het bedrijf zou in totaal 100 miljoen dollar hebben betaald. Volgens de BBC hebben de voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond Hayatu, de voorzitter van de Zuid-Amerikaanse bond Leos en de voorzitter van de Braziliaanse bond Teixeira een deel van het geld gekregen. De drie bestuursleden mogen donderdag meestemmen over de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022, waarvoor onder meer Nederland en België in de race zijn. Een paar weken geleden schorste de FIFA twee leden wegens corruptie. De voorzitter van D66 in Rotterdam, Jos Elbers, stapt per direct op. Tot september 2007 was hij bestuursvoorzitter van de Hogeschool in Holland. Elbers wil voorkomen dat het imago van D66 schade oploopt. In Holland raakte de afgelopen maanden in opspraak, onder meer door fraude met diploma's en dubieus declaratiegedrag door bestuurders. De onderwijsinspectie onderzoekt dat en het onderzoeksrapport zal te zijner tijd ook in de Tweede Kamer aan de orde komen. D66 moet daarover onafhankelijk kunnen oordelen, stelt Elbers. Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan zegt hij tijdelijk zijn D66-lidmaatschap op... en stapt hij dus ook op als voorzitter van de Rotterdamse afdeling van de partij. In Rome is de Italiaanse regisseur Mario Monicelli overleden. Hij sprong uit het raam van de vijfde verdieping van een ziekenhuis. Hij was daar een paar dagen geleden opgenomen, waarna hij te horen had gekregen dat hij terminaal ziek was. Hij had kanker. Monicelli wordt gezien als een van de grote van de Italiaanse comedy. Hij maakte tientallen films en werkte met onder andere Sofia Loren en Marcello Mastroianni. Twee van zijn films werden genomineerd voor een Oscar. Begin jaren 90 kreeg hij op het filmfestival van Venetië een gouden leeuw voor zijn oeuvre. Mario Monicelli was 95. Het weer, de komende uren wordt het droog met temperaturen van min 2 in het westen tot min 5 in het oosten.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 Show me what after 106.9 FM. I'll be back. that I can't hold on. There's no easy way, it gets harder. so Dit is Martijn van Beek.